moet met het NWS Journaal. Minister Zelstra over een ontmoeting met president Poetin. Hij heeft Poetins uitspraken ook onterecht als dreiging opgevat. Dat zegt oud-Shell-topman Van der Veer in de Volkskrant. Hij is de bron van het verhaal dat Poetin sprak over het uitbreiden van Rusland. Zelstra zei eerder dat hij die uitspraken zelf had gehoord. Vandaag is er waarschijnlijk een kamerdebat over die leugen. Een kwart van de middelbare scholen organiseert geen schoolreisjes meer naar steden waar de afgelopen jaren een terroristische aanslag is gepleegd. Een onderwijsonderzoeksbureau en het AD ondervroegen ruim 200 schooldirecteuren over buitenlandse reisjes. Vooral Londen, Parijs en Berlijn zijn vaak als bestemming geschrapt. Een paar scholen zijn helemaal gestopt met buitenlandse reisjes. Mensen met een mbo-opleiding komen steeds makkelijker aan een baan. Het aantal vacatures voor bijvoorbeeld servicemonteur, verkoper in de detailhandel of verpleegkundige steeg tussen maart en augustus vorig jaar met 20 ten opzichte van een jaar daarvoor. Door de gunstige arbeidsmarkt is de jeugdwerkloosheid vorig jaar ook flink gedaald. De Eerste Kamer stemt vandaag over het nieuwe systeem voor de registratie van orgaandonoren. En nog altijd is erg onzeker wat de uitkomst zal zijn. Verschillende partijen stemmen verdeeld. Kamerleden hoeven geen partijlijn te volgen en kunnen stemmen op basis van hun eigen geweten. In het nieuwe systeem zijn alle Nederlanders automatisch orgaandonor, tenzij ze bezwaar hebben gemaakt. De Japanse shorttrekker Kai Sato moet het Olympische dorp verlaten en is voorlopig geschorst, omdat hij positief is getest op doping. Hij is de eerste sporter die tijdens deze Spelen van doping wordt verdacht. Saito was reserve bij de Japanners en kwam nog niet in actie in Pyeongchang. Het weer op de meeste plaatsen vriest het licht. Het kan lokaal nog glad zijn. Vandaag is er vrij veel zon, bij ongeveer 5 graden. In het zuidwesten neemt in de loop van de dag de kans op neerslag wel toe. Ook woensdag is het op veel plaatsen nog aardig zonnig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land is het glad door bevriezing van natte weggedeelten. Verder staan er een, eh, een lange file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidsendam. Door een ongeluk met twee auto's 10 kilometer file, drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Daardoor op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Knopen Prins Klausplein 4 kilometer file. Op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 10 kilometer, 20 minuten vertraging.